Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De film Bohemian Rhapsody over de popgroep Queen... heeft de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. Hoofdrolspeler Mali Ramek, die Freddie Mercury speelt... kreeg bovendien de prijs voor beste mannelijke hoofdrolspeler. De prijs in de categorie beste film musical... ging naar de roadmovie Green Book... over een reis door het zuiden van Amerika in de jaren 60. Mahershala Ali kreeg een Globe voor de beste mannelijke bijrol. En Glenn Close sleepte een Globe in de wacht voor haar hoofdrol in de Wife. De Servisch-Orthodoxe Kerk heeft de kerstmis van vanochtend verplaatst vanwege een bedreiging. De politie wil niet zeggen wat voor soort dreiging. In de Servisch-Orthodoxe Kerk is het vandaag kerstmis. Vanwege de dreiging ging gisteravond de nachtmis niet door. De mis van vanochtend wordt nu gehouden in het klooster van de kerk in Sint-Hubert. De onderhandelingen in Amerika over de begroting zitten nog steeds muurvast. President Trump houdt vast aan zijn eis van 5,6 miljard dollar voor een grensmuur met Mexico. Maar de democraten zijn niet van plan om die eis in te willigen. Doordat er nog geen begroting is, zijn veel overheidsinstanties al twee weken dicht. Er is geen geld om de ambtenaren te betalen. In de Alpen houdt de sneeuwval voorlopig aan. Dit weekend leidde de vele sneeuw tot veel overlast, met name in Oostenrijk. Wegen werden afgesloten en er stonden veel files. Twee skiers kwamen om het leven doordat ze bedolven werden onder een lawine. Bij een grote brand in Gorkum zijn vannacht drie huizen beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Eén iemand is ter plekke onderzocht. De bewoners van de getroffen huizen en van drie omliggende woningen... zijn tijdelijk ergens anders ondergebracht. De eigenaar en ontwerper van de Poolse Escape Room... waar vrijdag een fatale brand uitbrak... wordt ervan beschuldigd dat hij een brandgevaarlijke situatie heeft gecreëerd. En ook wordt de man aangeklaagd voor het onopzettelijk veroorzaken... van de dood van vijf 15-jarige meisjes. Zij kwamen bij de brand in Kossalien aan de Oostzeekust om het leven. Het weer bewolkt met in het noorden soms wat lichte regen.